Zes uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Olympische Spelen in Rio de Janeiro zijn officieel geopend. Na het startschot van de Braziliaanse interim-president Michel Temer... werd de Olympische vlag gehezen. en mocht oud-marathonloper Van der Lima het Olympisch vuur ontsteken. Rond 1 uur vannacht begon de openingsceremonie in het Maracana-stadion... met verschillende optredens en videoanimaties. Daarin stonden de geschiedenis van Brazilië en het behoud van de natuur centraal. Daarna begon de atletenparade van de 207 landen die meedoen... waarbij Nederland als 143 ste beurt was. Vlaggedrager Jeroen Dubbeldam liep daarbij voorop. Bij een brand in een bar in de West-Franse stad Rouen zijn zeker 13 mensen omgekomen. Zes mensen zijn volgens de politie zeer zwaar gewond geraakt. Waarschijnlijk is de brand ontstaan door een ongeluk. In de bar werd een verjaardagsfeest gevierd. De brand ontstond vrijwel meteen nadat de kaarsen op de verjaardagstaart waren aangestoken. Een lokale krant meldt dat de slachtoffers tussen de 18 en 25 jaar zijn. De gemeente Den Bosch heeft gisteren twee motorclubs op straat gezet, meldt Omroep Brabant. Volgens de gemeente gebruikten de motorclub Satudara en Cubo Den Bosch twee loodsen als clubhuis. En omdat ze daarvoor geen gebruiksvergunning hadden, heeft de gemeente de loodsen gesloten, schrijft Omroep Brabant. De bos wil ook geen clubhuizen van motorclubs als Satudara in de stad hebben, omdat leden geregeld betrokken zijn bij geweld en bedreigingen. Hoe lang de loodsen nog dicht blijven is niet duidelijk. De Europese kampioenschappen wielrennen in Nice gaan niet door. Het evenement is afgelast als gevolg van de terreuraanslag op 14 juli... toen een man met een vrachtwagen 85 mensen doodreed op de boulevard. De burgemeester van Nice heeft gezegd dat hij de veiligheid van de EK-wielrennen niet kan garanderen. Het weer, het is eerst flink bewolkt met in het noordoosten enkele bui. Later wordt het overal droog en schijnt de zon vaker. Het wordt 20 graden aan zee en maximaal 23 graden landinwaarts.